Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Relschoppers hebben van de rechter een celstraf gehad. De mannen deden mee aan de rellen in Eindhoven twee weken geleden. Ze gooiden met stenen naar de ME, staken een auto in brand of hitsten andere relschoppers op om mee te doen. De verdachten zelf ontkennen dat ze hebben gereld, hoorde verslaggever Matthijs van der Wiel. De laatste verdachte die net voor de rechter kwam, ja, die was door de politie gezien met een grote steen in, in de hand. En dan zegt hij, ja, ik had hem opgerapen om te voorkomen dat iemand erover zou struikelen. En ik wilde die steen in de bosjes gooien om ongelukken te voorkomen. Nou, dat werd als volkomen ongeloofwaardig eh, eh, eh, beoordeeld door de rechtbank. Een man van 24 moet vier maanden de cel in. Twee anderen kregen ook een celstraf, maar die hebben die in hun vooruit arrest al uitgezeten. Boetes voor appen achter het stuur en onnodig links rijden gaan omhoog. Doet de minister omdat het goed is voor de verkeersveiligheid. Dingen als dat mobiel bellen, dat niet met die veiligheidsgordels werken. Daar kunnen we echt niet genoeg bovenop zitten dat mensen dat niet doen. het is gewoon levensgevaarlijk. Snelheidsbekeuringen tot 10 kilometer te hard gaan juist iets omlaag. De veranderingen moeten nog wel langs de Tweede Kamer, dus het is nog niet bekend wanneer het ingaat. Festivals en evenementen moeten nog heel even wachten met plannen, dat zegt de veiligheidsregio Twente. Deze week kwam er een run op kaartjes voor een carnavalsfeest en een apres-ski-feestje in het najaar. Maar de burgemeester van Oldenzaal zegt nog even anderhalve maand te wachten. Dan is duidelijker hoe de vlag erbij hangt na de zomer. In Rotterdam zijn de opruimpakketten niet aan te slepen. Gevuld met een prikstok, handschoenen en een grote stevige zak. Mensen kunnen daarmee zelf hun buurt een beetje schoonhouden. Het stadsbeheer zegt dat de lockdown voor een nieuwe rage zorgt. Mensen die lopen wat vaker buiten, zien dan ook hun omgeving beter. En denken dan van, hé, hey, er ligt toch wel heel veel rommel. Eh, ik wil daar eh, mee gaan helpen om dat ook op te ruimen krijg je het weer nog. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen een grijze dag. Begint laat op de dag met sneeuwen. En zondagochtend ligt er overal een paar centimeter. Het gaat ook vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de N201 Hilversum richting Uithoren. Tussen Loenersloot en Vinkenveen is de vertraging 10 minuten. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Op de N247 Amsterdam richting Hoorn tussen Broek in Waterland en Volendam een kwartier oponthoud.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 Whatever breath's in my mouth, whatever the sweetest wine that I taste. Whenever your memory feeds my soul, whatever got broken becomes whole. Whenever I'm filled with doubts that we will be together. TV makes me mad. Whenever I'm paralyzed with fear, whenever those dark clouds fill the sky, whenever I lose the reason why, whenever I'm filled with doubts that we will be together. Whenever the sun refuses to shine, whenever the skies are pouring rain, whatever I lost, I thought was mine. that I would find myself But discovered someone else And they say that time will tell But I won't change, I won't change easy with that rain falling down. today. There's more than love in truth is whatever you decide. Some people will believe it, and some will read in between the lines. You're putting me in the spotlight, but I've been under it all my life. Sit on my life, want my heart to be breaking, breaking.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 Yeah, yeah. Don't play games, don't play games with me. Now the feels hit me differently. When the hidden is deep, don't play, don't play. Yeah, yeah. All the things you are doing, yeah, I think I've seen it all before.